9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Franse minister van Volksgezondheid verwacht dat er ook in Frankrijk... meer besmettingen met het Wuhan-virus zullen komen. Vijftien mensen worden nu geobserveerd. Volgens Frankrijk heeft het land als eerste een betrouwbare test... om het virus vast te stellen. Het Chinese kabinet heeft inmiddels de nieuwjaarsvakanties van werknemers met vier dagen verlengd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En ook de schoolvakanties worden langer. Intussen is de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, onderweg naar China. Hij laat zich in Peking bijpraten door experts en hij wil de banden met China aanhalen om zo betere bescherming te kunnen bieden tegen de uitbraak. Vandaag bleek dat het nieuwe coronavirus al besmettelijk is tijdens de incubatietijd. De periode waarin iemand al wel besmet is... maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Burgers van Israël mogen vanaf nu Saoedi-Arabië bezoeken om religieuze redenen en voor zakendoeleinden. Het heeft Israël bekendgemaakt. Saoedi-Arabië wil niet reageren op die bekendmaking. Die wordt gezien als teken dat de relaties tussen de Joodse staat en Saoedi-Arabië sterk zijn verbeterd. Joodse Israëliërs kunnen nu bijvoorbeeld negen dagen op zakenreis in Saoedi-Arabië. En teleurgestelde fans van PSV hebben na het gelijkspel tegen FC Twente vanavond geprobeerd om de hoofdingang van het Philipsstadion in Eindhoven te bestormen. Ze wilden verhaal halen bij het bestuur. In eerste instantie probeerde de beveiliging de groep tegen te houden, maar de ME moest te hulp komen. Volgens de politie gooiden ongeveer 50 mensen onder meer met spullen naar de agenten. Vijf mensen zijn opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. De politie meldt dat het inmiddels weer rustig is bij het stadion. PSV is door het 1-1 gelijkspel gezakt naar de vijfde plaats. Het weer, vannacht regen, morgenochtend trekt hij weg. In de middag volgen nieuwe buien en morgenavond regent het weer overal.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 En ik neem je mee vanavond op een fantastische reis door tijden waarin nog echte muziek werd gemaakt. Vanavond word je weer getrakteerd op heerlijke old school funk, soul, R&B, hip-hop, new jack swing en electro. Veel zo vers uit de hoes op de draaitafel die direct naar jouw speakers. Let's rock the box! Thank you. is deze man. Een van de pioniers in high energy disco. Helaas eh, veel te vroeg overleden in 1988 eh, op 41-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Sylvester. Werd bekend, eh, of hij werd trouwens bekend in 1978 met de plaat You Make Me Feel Mighty Real. En in 82 met Patrick Cowley, je kent hem wel. Do You Wanna Funk? In 84 bracht hij deze plaat uit, Rock the Box. En jij hoorde de dubbox versie uit 1984. En daarmee aangekomen, ja... Een van de grote artiesten. Zeker favoriet hier bij de Downtown Dance Show. En uiteraard op Dance Radio. D-Train, James D-Train Williams. Met een hele mooie uitvoering van Music door Frankie Rodriguez. Swing van Brad Nelson, Eric Robinson en Maurice Pearl. Ze brachten onder de naam Third Avenue hun eh, eerste en eh, enige LP uit Let's Talk About Love in 1992. En daarvan hoorde je het nummer Sneaking in the Alley with Sally. Daarna was het over voor de mannen. Stopten ze inderdaad met eh, de band Third Avenue. En joinden de echte oude funkgroep The Deal die inderdaad eh, hun laatste LP eh, zou maken in 1993 in Invitation to Love. Waar ze alle drie eh, de vocals op deden. and geluid van de mannen van Mantronics. Het eh, mooie huwelijk tussen de Roland TR-606 drummachine en de TB-303 uh, eh, bassmachine van eh, Roland. Eigenlijk was deze plaat een vervolg op Ladies, die ze uitbrachten een jaar eerder, in 1986, op het Sleeping Back record label. En deze lag eigenlijk klaar om Ladies 2 te heten. Maar hebben uiteindelijk toch besloten, samen met het denk ik, impresario en de platenlabels, om te zeggen van jongens, het wordt inderdaad Scream. Dat is precies wat de ladies doen toch altijd? Inderdaad, mannen van Mantronics. Come on, come on Daarvoor hoorde je Third Avenue. Met Sneaking in the Alley with Sally. En dit is de Downtown Dance Show. We zijn live tot 12 uur. Blijf erbij. Zoals je weet, heel wat lekkers. Jij ook zo terug naar legendarische clubs als Flora Palace Amsterdam, Cartoons Utrecht, de Nightdown Rotterdam en de Marathon in Den Haag? Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Greeny Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. y'all. Work that sucker to death. Everybody, work that sucker. Work that sucker to death. funk funkband uit Hartford, Connecticut in de, United States. Ik heb het over Xavier. Die al een paar jaar aan de weg voordat ze inderdaad een eh, LP maakte in 1982. Hun enige LP. Maar voordat die LP uitkwam, kregen ze de gelegenheid om met de Godfather zelf te werken. Ik heb het inderdaad over George Clinton. Ze mochten een plaat maken samen met eh, George Clinton en eh, Bootsy Collins in 81. En dat was deze plaat. Work That Sucker To Death. Is gelijk wel eigenlijk hun beste ook hoor, moet ik zeggen. De beste plaat die ze hebben uitgebracht. Alhoewel het album niet teleurstellend is. Nou staat het nummer trouwens ook op. Work that sucker to death. Come on. En daarna inderdaad eh, ja, nooit meer een plaat eh, uitgebracht eh, van deze band. Wel jammer, maar legendarisch hoor deze plaat. Work that sucker to death. No, work that sucker to death. Turkwijk ducker de Zit jij goed in de slappe was en wel eh, voor, eh, in voor een uitdaging en genoeg geld in kas om een leuke hobby eh, te bekostigen? Nou, daar heb ik leuk nieuws voor je. Want dan kan je vanaf 4 februari bieden op het commerciële FM-kavel B5 in de Randstad. Met de frequenties 95.6, 95.7, 95.9 en 103.4. En als je dan Dance Radio daarop wilt hebben, maar dan komen we er vast wel uit, zou ik zeggen. Succes met bieden. I can make you dance. can make it dance, dance, dance, dance. Roger Trotman. I Can Make You Dance uit 1983 op het Warner Bros. label. Ik krijg net het eh, bericht binnen eh, dat de sportwereld eh, een beetje opgeschrikt is door de dood van de basketballegende Kobe Bryant. Op 41-jarige leeftijd is hij vanavond omgekomen bij een helikoptercrash in Los Angeles. even uit naar de namenstaande in de familie van uh, Kobe Bryant. Volgens mij kun hij die toch wel eh, in de top 3 zetten, eh, inderdaad. Samen met LeBron James en Jordan. In de basketbalwereld. Vandaar dat we even, toch weer een plaat ter nagedachtenis erin gooien voor hem. En dit is dan ook de enige die ik kon bedenken, eigenlijk. even eentje van de mannen van Man at Play. had hele goede dunks. Misschien net zo goed als deze Dr. Jam. Die ook een basketballer was. his team leads him through the NBA's scoring big points in every way. Cause he can do it, he can do it in the slam. He can do it, he can do it in the slam. basketball when he was only three. Went all through school, then got his degree. The man's a legend, yes sir. His MVP was for awesome plays that made a league of the ABA. In every game he played first rate, then he got his license to operate. Operate, operate, operate, operate. The man spent the years of his internship flying cross-court like a rocket ship. One night he caused DT to go. Apple the alien says he needs a name in order to play the basketball game. And judging by the kind of teams he's prompted, it was only befitting to call him Doctor. They should call him Doctor Cause he can do it, he can do it in the slam. by magic, chin and chin chin. So the Lord sent Moses to help them play. Then he wrote the commandments, and now they say this team for real. Thou shalt steal. On the court, they really click. They'll even take away your first draft pick. Aims at the hoop, puts the ball through. Got to do what he's got to do. Cause he can do it. He can do it the slam. oh yeah, he can do it. He can do it in the slam. Watch him dribble. to the man in basketball. He's concerned about the world's condition, the cost of oil and malnutrition, about people together, about people alone. Who you gonna believe about the ozone? About the kind of people you're gonna find when you reach the year 1999. States of education around the nation studies legislation and desegregation. He reads the Bible, he's a sharp dresser, and it doesn't hurt the way he plays under pressure. They should call Dr. Jenner. he can do it, he can do it in the slam. They should call him Dr. J. He can do it, he can do it in the slam. This is the year you can't stand in his way as his team Tennessee called the NBA. On a fast break, they'll dribble in the lane, down the middle. Doc has it together, the combination is odd. He's running with Moses and playing like. The whole team's caught up in the race as the Doc leads them at a championship pace. One thing's for certain, two things for sure. If you have playoff fever, Dr. J's got the cure. Toby, this one is for you. he can do it, he can do it in the slang. Rest in peace. We hebben een ingelaste plaat eh, vanwege het eh, overlijden van eh, Kobe Bryant. In the slang. Vanavond zondagochtend lokale tijd in Los Angeles. Ik hoorde ook net dat een, alle vier zijn dochters ook in het vliegtuig zaten, in de helikopter. Dus helaas ook zijn overleden. Ehm, alleen de vrouw blijft over. Ja, dat is heftig. Kobe Bryant speelde ruim 20 jaar bij de Los Angeles Lakers. Waar hij eh, vijf keer mee kampioen werd. Zette in 2016 eh, een punt achter zijn carrière om het wat rustiger aan te doen. En dan overkom je dit een paar jaar later. That's live. En dat horen we ook steeds meer inderdaad eh, in de artiestenwereld. Het leven gaat door. En ook de verzoekjes. We zijn beland aan eh, deze plaat. Nuance. Samen met Vicky Love. Deze Lover Ride. Speciaal voor Mug.